Freddy van met het NOS-journaal. President Poetin zegt dat militante opstandige groeperingen in Idlib provocaties voorbereiden, mogelijk ook met chemische wapens. Vandaag waarschuwde Amerika dat de VS zou reageren indien het Syrische leger bij zijn aanval op Idlib chemische wapens inzet. Poetin was in Teheran voor een top over Syrië met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Rouhani. Erdogan riep op om een einde te maken aan de luchtaanvallen op Idlib. Maar Poetin en Rouhani gingen daar niet in mee. Jeugdzorginstelling De Heldering in Gelderland is onveilig voor de opgenomen jongeren. Dat schrijft de Gelderlander op basis van gesprekken met oudbewoners, ouders en deskundigen. In de instelling zou in drugs worden gehandeld en jongeren met gedragsproblemen zouden niet goed van elkaar worden gescheiden. Ook meldt de krant dat loverboys zo het terrein van de instelling inzetten op kunnen lopen om vrouwelijke bewoners te benaderen. De Heldering Stichting ontkent in de krant dat loverboys vrij spel hebben en wil verder niet reageren. In Frankrijk is een Liberiaans-Nederlandse man opgepakt... die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. De man zou zich tijdens de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog... in de jaren 90 schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. De man, Kunti wordt verdacht van moord, marteling... het inzetten van kindsoldaten, cannibalisme en slavernij. K. woonde sinds 2016 in Frankrijk. De burgeroorlog in Liberia kostte naar schatting 250.000 mensen het leven. En de Nederlands echtpaar dat sinds 11 augustus in Turkije in de gevangenis zat, is vrijgelaten. De man en de vrouw uit Leersum werden tijdens hun vakantie opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Waarom ze zijn gearresteerd en waarom ze nu weer zijn vrijgelaten is onbekend. Het weer, de meeste plaatsen droog. In het noorden blijft een bui mogelijk, Ze gaat graad of 17. Morgen in het westen en noordwesten nog steeds kans op een bui.